Er raakte niemand gewond omdat er onder het doek niet werd geschaatst. Wel werd iedereen snel van de Uithof ijsbaan gehaald. Onderzocht wordt of de dakconstructie waaraan het doek is bevestigd nog veilig is. Uit voorzorg is de ammoniak uit de vriesleidingen onder het ijs weggepompt. Daardoor kan er een paar dagen niet worden geschaadst. Bij een kantoor in de stad Groningen is vanochtend een ree door een gesloten raam naar binnen gesprongen. Een dier liep rond het kernfysisch versneller instituut en schrok waarschijnlijk van een sneeuwschuiver. De ree sprong door een ruit en kwam twee meter lager in een gang terecht. Het dier raakte licht gewond. Medewerkers van het instituut in Groningen die op het glasgerinkel afkwamen... konden de ree door de deur weer naar buiten jagen. De vraag naar strooizout is zo groot dat producent Nobel in Hengelo met de kerst doorwerkt. Sinds eind vorige week rijden elke dag meer dan 100 vrachtwagens met in totaal 3 miljoen kilo zout de poort uit. Dit jaar is met afstand het drukste jaar voor Axo van het afgelopen decennium. Ook doordat het in januari een paar dagen glad was. De AEX is vandaag gesloten op de hoogste stand van het jaar. De beurs in Amsterdam steeg met 0,6% naar ruim 332 punten. Volgens analisten komt de winst door meevallende cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Verder nemen investeringen in industrie toe en groeien de import en export weer. In maart werd door de kredietcrisis de laagste stand van het jaar gemeten. De AEX kwam toen onder de 200 punten. Het weer, er valt, nog enkele, er valt nog een enkele winterse bui.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 great drinking, gambling. dus ook in 2009. Daarbij hoort natuurlijk een juryrapport en ik zal het even oplezen. Emotioneel, intuïtief. Ze kan de noten buigen, het kraakt soms. Ze glijdt er als het ware naartoe. Weet met frasering raad en de juiste manier om haar adem in te houden. En een variatie en een breed repertoire. Dat is Billie Holiday. Nog steeds een levende zangeres als het gaat om het brengen van haar muziek. En iedereen die met zingen begint en er wat van wil maken in de jazz... die moet zich ook als het ware als een leerling van haar eh, beschouwen. Daarom ben ik ook blij dat er eh, eh, als het ware een opvolger ook is. Ook al is dat op een wat andere manier. En dan heb ik het over Amy Winehouse. Want zij wordt wel eens met Billie Holiday vergeleken. Ze is er nog niet hoor. Maar dat is natuurlijk vanwege haar turbulente leven. Maar als je al die verhalen over drank en drugs even weglaat, hoor je dat ze heel wat kan. Ze heeft een Jessie-gevoel, vlinderachtig, maakt veel eigen teksten. En is ook een zangeres met een echt stuk eigenheid. En daarom draai ik van haar You Know I'm No Good. we're like how was dat, 21 jaar, met het nummer Smoke in the City. En dit is wel een gigantische belofte, moet ik zeggen. Ze is afkomstig uit het Australische Melbourne. En ze is eigenlijk hier in Nederland ontdekt. En ze maakt meteen met haar entree met dit nummer een plaat waar haar stempel duidelijk op staat. Want ze doet alles zelf. De teksten, de muziek, en het resultaat is een mooie combinatie, vind ik, van jazz en pop. Ze wordt ook vaak als een kruising eh, gezien tussen Nora Jones en Adele. En het leuke is dat David net ook, toen hij dit nummer hoorde, zei... Oh, ze lijkt op Adele iets scherper. Nu we toch bij de vrouwelijke zangeressen zitten, gaan we natuurlijk door. En ik heb hier in mijn hand een prachtige cd met een hele mooie foto van Liz Wright. En we gaan luisteren naar het nummer Hit the Ground. Hit the ground, babe. It's alright now. Hit the ground, baby. Take your bed. a love that once belonged. Nightingale, tell me your tale. Was your journey far too long? Does it seem like I'm looking for an answer to a question I can't? I should blow it to the land. Nightingale, sing us a song. say hard gaan sneeuwen. Kerst valt echt een week te laat dit jaar. We luisteren naar Nora Jones. Het is ook een eh, ja, best prettig eh, kerstnummer zou dat eh, kunnen zijn. En we gaan verder met Melody Gardot. Mm, mm, mm. My soul is a weary My soul is weary. My soul is weary. I said my soul is weary now. Mm. My soul is weary and down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is so weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? Day after day. to me bound. I make a hollow. The words don't come out right. The clock turns into tomorrow. But it feels just like tonight. I didn't show. Where did they go into my dreaming, sleeping soul? They file out in slow motion. soldiers made. the happy down. And I'll smile and shake it off when you've had enough. It's 3 a.m. on Hope Street. I'm throwing up the wall. eyes on my shoulder just to keep it. hier de microfoon. John Allen met Sleeping Soul. Eh, bij de Jazzadelic van deze maand. Het commentaar dat ze geven. Wat een stem. En inderdaad, een hele prachtige stem. Ehm, we gaan verder met eh, Molly Johnson met Melody. It's so easy here with you like a walk in the park just before dark. Oh, it's so easy here with you. Like sun on my face, a bright summer day. You're like a melody that follows me. And when you go, I still hear music constantly. You're like a melody that follows me. And when you go, you're haunting, yeah, you're taunting me. And summer slips to fall, yes, it does. Seems no time's passed at all, no time at all. And summer slips to fall, and then it snows. Then I watch you go, watch you go. You're like a melody that follows me. And when you go, I still hear music constantly. You're like a melody that follows me. And when you go, your heart. got a feeling about you. Might be nothing new, but time slips by. I hardly try, so don't be say I won't be blue, cause love will follow Kenbare klanken van Katy Melua. Blame it on the moon. Ja, een heerlijke man vond ik dat altijd. Uh, Mink te veel heb ik het over. Inspirerend, kleurrijk en uh, fotografen. Die vonden het heerlijk om deze man eh, te schieten als het ware. Dat bracht altijd prachtige plaatjes op.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 2009 is het jaar van Erik Vloeimans. Hij speelde met het Concertgebouw mee, Metropoolorkest. Hij nam deel aan verschillende fanfareprojecten waarin hij solo-solo speelde. Hij ontmoette verschillende andere Balkan-muzikanten. Hij speelde duetten met veelbelovende Duitse pianisten, bijvoorbeeld Florian Weber... En eh, natuurlijk ook nog met zangeres Simon Tander en toetsenist Jeroen van Vliet. Maar hij nam ook samen met Arabische muzikanten eh, muziek op. Belangrijke rol voor Erik Vloeimans. En daarom dit jaar nog even een fantastisch nummer van hem. Waarin hij samen met Velofsky het nummer Images of Washington ten gehore brengt.